Jobboot met het NOS-journaal. De gezondheid van Johan Cruijff is in de afgelopen anderhalve week enorm snel achteruit gegaan. Dat zegt Carol Tate, de manager van Cruijff. Ze zegt dat Cruijff heel optimistisch was en dacht dat hij ook deze wedstrijd ging winnen. Premier Rutte zegt dat Cruijff zich ook na zijn carrière enorm heeft ingezet voor onze samenleving. Hij noemt Cruijff een visitekaartje voor Nederland. Volgens KNVB-directeur Bert van Oostveen wordt de oefeninterland Nederland-Frankrijk van morgenavond een eerbetoon aan Cruijff. Johan Cruijff overleed op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Radovan Karadzic is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar. Karadzic was de politiek leider van de Bosnische Serviërs gedurende de oorlog in Bosnië in de jaren 90. De rechters vonden hem politiek verantwoordelijk voor de massamoord in Srebrenica. Ook werd hij schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, zoals moord, uitroeiing, vervolging en deportatie. Verder namen de Bosnische Serviërs onder zijn leiding gijzelaars vast, zoals VN-militairen, die werden ingezet als menselijk schild. Het kabinet gaat met hulporganisaties praten over hun vertrek van de Griekse eilanden. Het gaat om de UNHCR, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib en Save the Children. Ze zijn tegen de opsluiting van vluchtelingen in detentiecentra. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking praat vandaag nog met Save the Children. Ze vindt dat de organisaties waardevol werk leveren op de eilanden, maar dat de afspraken die de EU met Turkije heeft gemaakt moeten worden nagekomen. Een van die afspraken is dat vluchtelingen die illegaal in Griekenland komen... worden teruggestuurd naar Turkije. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat leraren met hun leerlingen in gesprek gaan over de aanslagen in Brussel. Dat zegt ze in een reactie op berichten dat er op sommige scholen gejaagd werd in de klas na de aanslagen. Daarom moet er juist over gesproken worden, vindt Bussemaker. Zo kan ook duidelijk worden of de leerlingen echt radicale opvattingen hebben of dat er vooral sprake is van puberaal gedrag. Het weer, veel bewolking en soms wat regen. Temperatuur 8 tot 11 graden.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 En daarna de Moody Blues en nog heel veel lekkers. Veel plezier. We've already said uit 1965 met hun allereerste grote hit Go Now... nog met zanger Danny Lane aan boord. En daarvoor The Motions met een compositie van Gerard Romein en Siep Warner... I Want You, I Need You uit 1967. Elf jaar daarvoor, 1956, had Doris Day een wereldhit met Que Sera Sera. what she said to me. sweetheart said, Que said, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said, "I said, I." 1956, Kees Serra, en Doris Day. Eh, we zijn toe aan de top 40 van 50 eh, jaar geleden. Die eh, van 17 maart 1966, want verleden week waren we er niet. Dus die moeten we ook nog even behandelen.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 And in the naked light I saw ten thousand people, maybe more, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. op 39 The Bachelors in the Sound of Silence. Eh, de volgende nieuwe die staat één plaatje hoger... een compositie van Hank B. Marvin, The Shadows but I Met a Girl. I met a girl once, I thought she was the girl for me. I was so taken by her personality. I met a girl once who took my heart and love away. She looked an angel's vision walking through the day. I took her to parties, bought her everything I could. I treated her just like a queen. I told her I loved her, marry her, I said I would. Didn't realize just what a fool I'd been. I met a girl once, she did me wrong behind my back. Then when I found out, I felt like my heart would crack. I met a girl once, she taught me what I had to learn. That if love's cruel, broken hearts are what you learn. her just like a queen. I told her I loved her, marry her, I said I would. Didn't realize just what a fool I'd been. I met a girl once, she did me wrong behind my back. Then when I found out, I felt like my heart would crack. I met a girl once, she taught me what I had to learn. That if love's cruel, broken hearts are what you learn. Niet een van de allergrootste hits van de Shadows. I Met A Girl, nieuw op 38. Uh, eh, we hebben bij de hoogste binnenkomer altijd de, eh, de klapper van de week. Nu behandelen we twee weken en we delen maar één klapper uit. En die komt toch echt in, deze, in, de, in de vorige week, die van 17 maart. Want daar is de hoogste nieuwe binnenkomer nummer 21. En in die van deze week is de nieuwste, de hoogste is nummer 29. Dus de klapper van de week gaat er vandaag uit naar Bob Lind en Illusive Butterfly. De klapper van de week. week, week. You might wake up some morning to the sound of something moving past your window in the wind. And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon, you may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of across my dreams. With nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. You might have heard my footsteps echo softly in the distance through the canyons of your mind. I might have even called your name as I ran searching after something to believe in. You might have seen me running through the long abandoned ruins of the dreams you left behind. If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of across my dreams. With nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. With nets wonder I chase the bright butterfly of love De hoogste nieuwe binnenkomer van 17 maart Bob Lind en Elusive Butterfly zijn we alweer toe dan aan de nieuwe binnenkomers van 24 maart 50 jaar geleden. En er zijn er vijf stuks. De eerste op nummer 40. Herb Albert en de Tijuana Bras en Tijuana Taxi. was Tijuana Taxi van Herb Albert en de Tijuana Bras, nieuw op 40. En twee plaatsjes hoger staan de Seekers met Someday, One Day.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 feel alright. And you know that you must find her, find her, find her. Blue to gray. Blue turns to gray. Blue turns to gray. Een compositie van Mick en Keith van de Rolling Stones, Blue Turns to Grey... in de uitvoering van Cliff Richard en The Shadows. En de hoogste nieuwe staat op nummer 29 en komt van de Spencer Davis Group. Somebody help me. Spencer Davis Groep in de hoogste die we binnenkomen. En dat was nummer 29, Somebody Help Me. Dan gaan we nu draaien een plaat van Melanie.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 Beautiful people, you look like friends of mine. may be beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too. Speciaal voor Johan. Hij had gezegd ooit van, je kan alleen maar scoren als je de bal hebt. Hij was de bal kwijt. Ehm, de volgende plaat is van Backman Turner Overdrive. En die draai ik dan weer speciaal voor twee lieve vriendinnen van me. Ze hebben allebei dezelfde voornaam. En ze hebben allebei hetzelfde probleem. Zij vinden zichzelf niet belangrijk. Dat gaan ze veranderen. Dat moeten ze veranderen. Ze moeten eh, gaan eh, looking out for number one. I'm looking out every trick in the book, and that there's only one. bij niet belangrijk vinden. Maar je kan pas belangrijk zijn voor een ander als je dat voor jezelf ook bent. Backman Turner Overdrive en Looking Out for Number One. We gaan even naar de jaren 50, naar 1955. The Platters, Only You. Only The Pleasures and Only You. Zijn we toe aan een top 100 hit uit het jaar 1965. Hier is Dave Barry. top 100 hit uit 1965. Can I Get It From You. Dan gaan we nu draaien een eh, liedje van Ania. Ja, daar hoorden we niet zoveel van. Slechts één keer uit 1986. Een hit met Moscow Nights. en de Moscow Knights. Ze was een eh, Engelse atlete, een actrice, een model en zangeres. En ze trad ook nog op in de videoclip van Nikita van Elton John. Moscow Nights van Anja uit 1986. In het eerste uur van het programma van Willem... zou een plaat gedraaid worden van de status quo. Wegens tijdgebrek kwam dat er niet van. Dan draai ik maar een plaat van de status quo, toch? En dat waren de heren van de Status Quo. En die komen dit jaar nog een keer naar Nederland. En wie weet, misschien wel voor de laatste keer. Eh, de laatste vocale van dit eerste uur komt van eh, eh, Jimmy Cliff. Willem had in zijn programma ook een lekker reggae nummer van Inner Circle. En dat werkt aanstekelijk. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Eh, we gaan eruit met een, eh, een eh, instrumentale van Bill Justice... geschreven door Joe Eddie en Lee Hazelwood, Rebel Rouser.